Dat advies doet informateur Tjenk Willink in zijn eindverslag aan koningin Beatrix. De fractievoorzitters hebben volgens Cenk Willink hun vertrouwen uitgesproken in een goede afloop. koningin ontvangt op dit moment opstelten om hem te benoemen. De Belgische katholieke kerk richt een centrum op voor slachtoffers van seksueel misbruik. Dit centrum voor erkenning, heling en verzoening komt er nog niet direct, maar vanaf morgen is er al wel een meldpunt bereikbaar via telefoon en e-mail. De Vlaamse regering vindt dat er een onafhankelijk meldpunt moet voor, voor slachtoffers moet komen, los van de kerk. Het gaat goed met de Nederlandse economie. De export ligt voor het eerst weer boven het niveau van twee jaar geleden toen de recessie begon. De uitvoer groeide in juli met 13% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS. Er wordt ook nog steeds meer geëxporteerd dan geïmporteerd. Het handelsoverschot bedroeg in juli 3,1 miljard euro. GGZ Nederland weigert medewerking aan de inning van de eigen bijdrage voor de tweede lijns gezondheidszorg. Minister Klink drukte vorige week de eigen bijdrage door tegen de zin van de Tweede Kamer. Volgens de GGZ zijn vooral mensen met een minimuminkomen de dupe. De eigen bijdrage voor de tweede lijn zorg kan oplopen tot 175 euro. In een ondergrondse afvalcontainer in Den Haag is een foetus gevonden. De stoffelijke resten werden gisteravond ontdekt nadat de politie een tip had gekregen. Rond de container in de Olieslagerlaan is de politie de hele nacht bezig geweest met onderzoek. De container is weggetakeld en zal vandaag verder worden onderzocht. Dan het weer af en toe zon, maar vanuit het westen sluierbewolking. Op de meeste plaatsen droog, al kan zeer plaatselijk wel een enkele bui vallen.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 Didn't quite catch on babe. Hush, hush, hush, don't say a thing. Let's see what the night will bring. It might be everything. when you're too blind to see. Please don't read my mind. I tell the truth. dancing. And neither of us need rescuing.